aan succesvolle mensen in het bedrijfsleven. Het weer bewolkt en vooral noorden en westen hebben de komende uren te maken met regen. In het zuidoosten is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind fors aan. In de kustgebieden wordt de wind weer stormachtig, met in het noordwesten mogelijk storm. Het wordt 10 graden. Dit was het Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Verkeer kan bij Waardenburg alleen via de vluchtstrook rijden. Bent u op weg naar Utrecht kunt u het beste omrijden vanaf knooppunt Empel over Waalwijk en Gorkum over de A59 en de A27.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 Hij vindt dat de oppositie suggestieve vragen stelt waar hij toch geen antwoord op kan geven. Dat maakt de Kamer tot een poppenkast, zei hij. De Kamer eist opheldering over een uitzending van de omroep Human, wanneer wordt gezegd dat minister Verhagen in het vorige kabinet een onderzoek heeft voorgesteld naar Wilders. Dat zou zijn gebeurd in de aanloop naar de film Fitna. Een mbo-school in Groningen heeft twee leerlingen van school gestuurd nadat ze hun docenten hadden gedreigd en beledigd via Twitter. De leerlingen van 18 en 19 schreven onder meer dat ze docenten zouden doodschoppen. De school, het Noorderpoort College, heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft de twee leerlingen geschorst. Ze worden via een speciaal traject overgeplaatst naar een andere opleiding. Op het beursplein in Amsterdam zijn twaalf mensen gearresteerd bij het Occupy tentenkamp. Ze weigeren mee te werken aan de gemeente het tentenkamp gedeeltelijk wilde verwijderen. Burgemeester Van der Laan wil dat driekwart van het beursplein weer toegankelijk wordt en er mogen niet meer dan vier actievoerders overnachten. Er was al één tent verwijderd, die was van twee zwervers die niets met Occupy te maken hadden. De bezetting van het beursplein begon zeven weken geleden. De inspectie voor de gezondheidszorg wilde het gebruik van isoleercellen zonder toezicht helemaal stopt. Aanleiding is een onderzoek naar het gebruik van isoleercellen in GGZ-instellingen. Die hadden beloofd dat ze in 2012 geen eenzame opsluiting meer zouden toepassen.